Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika ging het gisteren bijna alleen maar over Donald Trump. De oud-president werd in de rechtbank in New York gearresteerd. Dat is historisch. Nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis is zoiets gebeurd. Journalisten stonden dan ook hutje-mutje op elkaar, vertelt correspondent Simone Tukker. Ik heb nog nooit zoveel pers eh, bij elkaar gezien. En ik ben op verkiezingsavonden geweest. Ik ben bij heel veel grote eh, Trump-rallies geweest. Maar zelfs voor, ja, voor zijn begrippen was dit echt, echt wel ongekend. En eh, er waren ook wat demonstranten hoor. Ook mensen voor Trump en ook mensen tegen Trump. Maar nou ja, niet in verhouding met, met het aantal journalisten. Trump wordt beschuldigd van 34 strafbare feiten... die draaien om het betalen van zwijgeld in verkiezingstijd... aan pornoactrice Stormy Daniels dat zou hij hebben gedaan om hun affaire geheim te houden. In de rechtbank zei Trump dat hij onschuldig is. Na afloop vloog hij terug naar zijn landgoed in Florida... waar hij een speech hield en zei dat zijn tegenstanders hem zwart willen maken. De politie heeft een jongen opgepakt voor het sturen van een dreigmail naar een middelbare school in Zaandam. In die mail aan medewerkers schreef iemand leerlingen en leraren iets aan te willen doen. Ook zaten er foto's bij van vuurwapens. Drie scholen bleven gisteren daarom de hele dag dicht. De zoveelste explosie in Rotterdam. Vanochtend was daar een ontploffing bij een huis. De voordeur is beschadigd, maar er raakte niemand gewond. De laatste tijd zijn er een hoop explosies in Rotterdam. Alleen al in februari ging het om bijna 20 gevallen. Het bekersprookje is voorbij voor de amateurploeg van Spakenburg. Gisteravond verloren ze met 2-1 van PSV. Die club staat nu in de finale van de KNVB-beker. Toch was de sfeer goed in het stadion van Spakenburg, vertelt deze fan.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 Tuurlijk, maar ja, dit, uh, misschien was dit wel maximale haalbare, denk ik. Maar, ja. PSV is dus door naar de finale van de KNVB-beker. Tegenstander wordt Ajax of Feyenoord. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar. En het weer nog behoorlijk fris.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 De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden... die wordt verdacht van het sturen van een dreigmail... naar een middelbare school in Zaandam. Vanwege die dreigmail bleef de school gisteren de hele dag dicht. Eieren zijn in de Europese Unie nog nooit zo duur geweest als dit jaar. Het komt doordat het voer duur is... en doordat door de vogelgriep veel kippen moesten worden gedood. Bij rellen rondom de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem zijn afgelopen nacht zeker zeven Palestijnen gewond geraakt. Dat zegt de Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan.